Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. We hebben de eerste dag van onderhandelingen achter de rug. De gesprekken waren constructief, zeiden beide partijen. Ze zeggen dat er een goede basis is gelegd voor verdere onderhandelingen... over het Britse vertrek uit de Europese Unie. Volgens de onderhandelaars moet er vooral snel afspraken gemaakt worden... over de rechten van burgers, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... en de financiële kant van de zaak. De ergste problemen op het spoor rond Zwolle zijn voorbij. Eerder vandaag strandde daar een defecte trein. De inzittenden moesten met bussen worden afgevoerd. Het spoor heeft in het hele land vanavond veel last van de hitte, meldde ProRail. Op verschillende plekken ontstonden storingen, waardoor een deel van de dienstregeling vastliep. Volgens ProRail is het spoor gevoelig voor warm weer. Door de hitte zetten de rails uit, waardoor ze kunnen gaan kronkelen. En ook bruggen en elektronica zijn extra kwetsbaar bij warm weer. Automobilisten hebben vanavond bij het Limburgse Geleen een auto stilgezet... die met twee lekke banden en 50 km per uur over de snelweg reed. De chauffeur is afgevoerd door de politie en de auto is weggesleept. Waarom de automobilist zo langzaam reed is onbekend. Mogelijk was alcohol in het spel. Niemand is gewond geraakt. En de Formule 1 keert volgend jaar terug naar Duitsland. Het circuit van Hockenheim is opgenomen in de voorlopige kalender voor 2018. Komend jaar maakt ook Frankrijk zijn rentree op de kalender op het circuit Paul Ricard bij Marseille. De Grand Prix van Maleisië verdwijnt. Het weer vanavond blijft het in vrijwel heel het land nog lang warm. Het koelt vannacht af tot 16 tot 18 graden. Morgen wordt het in de noordelijke helft van het land minder warm met zo'n 21 graden. In het zuiden kan het nog 30 graden worden. Er trekken wat wolkenvelden over, maar de zon laat zich ook zien en het blijft droog.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 Een hele goede avond al samen Maandagavond, eh, drie minuten over negen zowat. De hoogste tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie Alcohol B. Ja, en op deze zomeravond uh, toch wat filmmuziek. Ik moet zeggen, de, de ene na laatste keer, volgende week de allerlaatste keer. Dus met een beetje weemoed, maar wel met mooie muziek. zin om vanavond een dansje te maken... dan kan dat heel goed op de hit van de maand, eh, eh, juni. En dat is muziek van eh, Gordon Goodwin, Big Fat Band, Sing Sang Sung. de Gordon Goodwin, Big Fat Band. Eh, prachtig nummer, daar kan je toch bijna niet stil blijven zitten. Ondanks de warmte kom je dat toch in beweging. Eh, er zitten een paar hele bekende films in vanavond. Eh, onder andere The Graduate, Shall We Dance, The Shawshank Redemption zie ik staan. ja, heel veel mooie muziek. We gaan gewoon beginnen met een heel oudje. Een filmpje uit 1967. Heb je hem nog nooit gezien, moet je hem zeker bekijken, The Graduate... Met muziek van deze twee jongens. Graduate film met onder andere Dustin Hoffman, Anne Bancroft en Katrine Ross. Hoffman werd een ster met het vrolijke portret van een jongeman... die ten prooi valt aan een fatale charmes van een volwassen vrouw... gespeeld door M. Bancroft... die ook nog een goede vriendin van zijn ouders is, nota bene. De destijds innig gekoesterde eh, door jongeren... die zich net als de hoofdpersonage afzetten... tegen hun welgestelde seksueel corrupte ouders... werd de film een grote hit en rijk bedeeld met Oscar-nominaties. Overigens was de 30-jarige uh, eh, Hofman in, werkelijkheid slechts zes jaar jonger dan Anne Bancroft. Nou, fantastische film. Heb je nog nooit gezien? Een must. zit er mooie muziek in. Deze. Are you going to sky? parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true. scarcely say it was Mary and snow crested brown, without no seam or light, and there the child of the mountain.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 Wat ik gewoon zelf heel erg mooi vind. En ik heb eh, een paar klaargezet. Onder andere uit de film Betty Blue. Het nummer Betty E. Zorg. Prachtig nummer. Gabriel Jaret. Betty Ezorg uit film Betty Blue. Eh, dan kom ik bij de film Dangerous Minds.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 Want eh, je blijft maar woelen en woelen. Daar heeft menig een eh, in de nacht van zondag eh, op maandag ervaring mee opgedaan. Dangerous Minds, ik zei het, het is een, een idealistische spierwitte lerares... gespeeld door Michelle Pfeiffer... probeert op een middelbare school haar onhandelbare leerlingen... uit etnische minderheden voor zich te winnen met haar karatevaardigheden. Ze is een ex-marinier en met de songteksten van Bob Dylan. Het hoofd van de school houdt daar niet zo van. van die, die houdt meer van conventionele lesmethoden. Niet zo echt uh, origineel deze film... maar wel gebaseerd op ware gebeurtenissen. Lerares Lou Ann Johnson... Eh, de echte lerares vond het eindresultaat aardig kloppen met de werkelijkheid. Ze zei, oh, hadden ze beter een wat knappere actrice voor mijn personage moeten kasten hoofdrol werd gespeeld door Michelle Pfeiffer. En deze muziek, Diana Ross zit er ook in. was eh, Diana en nog een kleine toegift op de gitaar. Ik, ik zei het reeds van, eh, ik daar af en toe gewoon eh, nummertjes van films die gewoon uh, de moeite waard zijn. En dat vind ik ook dit nummer. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Vladimir Kosma, Le Diner de Con. Een lekker pittig deuntje, Diner de Con. muziekje, tussendoortje. Eh, misschien weet je het al, misschien wist je het niet. Maar vanaf woensdag 21 juni is een bepaalde film te koop of te huur in de videotheken. En dat is de film Fences. Fences met in de hoofdrollen Denzel Washington. En de film is ook geregisseerd door Denzel Washington. Eh, en nou, het is wel een vrij lange film, geloof ik. Ik geloof 139 minuten speeltijd. Dus je hebt wel waar voor je geld. En daarom ook wel wat muziek uit de film Fences. Film uit 2016. Ik weet, ja, ik weet eigenlijk niet of hij hier gedraaid heeft. Zwaars wel. De hele bekende film natuurlijk. Gabriel's Trumpet. ZFM. Ja, en dat is muziek uit de film Fences. het gaat over Troy Maxon, een Afro-Amerikaanse vader... werkt bij een schoonmaakbedrijf in Pittsburgh. Eens droomde hij van een professionele honkbalcarrière... maar toen de Major League eindelijk zwarte spelers toelieten... was hij te oud. Hij probeert de goede echtgenoot vader te zijn... maar de verloren droom vreet nog steeds aan hem. Wat ervoor zorgt dat hij een besluit neemt dat zijn familie verscheurt. Mooi spel van Denzel Washington, maar ik zei het reeds. Je moet wel zitvlees hebben om de film uit te kijken. Het is eigenlijk een, volgens mij een soort toneelstuk wat verfilmd is. Maar de muziek is aardig en de muziek is mooi. En er zit onder andere de muziek in van Little Jimmy Scott. Day by Day. Yeah. Ja, die Jimmy Scott had een eh, typische hoge stem. Die kreeg hij, of die behield hij eigenlijk, door het syndroom van Kalman. Die belemmerde zijn groei. Hij werd niet groter dan 1,50 meter. En hij kreeg nooit de baard in de keel. Pas op zijn 37e groeide weer een aantal centimeters. Jimmy Scott. Eh, Jimmy, ja, eigenlijk weer zo'n uh, ja, zo'n eh, jazzfiguur met een bijzondere achtergrond. Had een moeilijke jeugd, verloor zijn moeder toen hij 13 was. In 1949 nam hij het succesvolle nummer Everybody Somebody's Fool op met de band van Lionel Hampton. Dat deed hij onder de naam van Little Jimmy Scott. Zijn naam kwam echter nooit op het album en hij kreeg nooit enige royalties voor deze jukebox hit. Grote hit in de Verenigde Staten. Eh, de plaat in 1963, betaald en begeleid door Ray Charles... Eh, werden uit de handel genomen omdat hij een oud plaatcontract had met een andere firma. Daarna diende Jimmy Scott zijn carrière noodgedwongen te stoppen... en aanvaarde hij allerlei baantjes om de huur te kunnen blijven betalen. Hij werd pas ontdekt, herontdekt in 1991... toen een producer van Warner Bros. Records hem hoorde zingen... op de begrafenis van een vriend van hem. Toen nam hij het nummer het album op All The Way... En eh, ja, toen ging het eh, crescendo voor Jimmy Scott. In, in 2007 kreeg hij de hoogste jazzprijs in Amerika... de National Endowment for the Arts Jazz Master Award. En hij stopte in 2012 met optreden. Maar tot vlak voor zijn dood heeft hij opnames gemaakt. Hij stierf in 2014, Jimmy Scott.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 En vanaf woensdag eh, eh, te te huur of eh, te leen. Misschien ook wel in de bibliotheek hier in Zandvoort of in Haarlem. Eh, ik zei het reeds, we draaien ook af en toe eens wat eh, leuke melodietjes uit, eh, ja, uit het, die we het afgelopen jaar gedraaid hebben. Dit is ZFM. En daar zat onder andere ook deze tussen. Misschien herkennen wel. Ja, iets van 30 seconden. Kort maar krachtig. Uh, eh, eh, eh, Mr. Selfridges, dat was de titelmuziek. Ehm, dan kom ik bij een film die nu in de bioscoop draait. Daar zit ook weer een hitje aan gekoppeld. Het is de film Wonder Woman. En dit nummer wordt gezongen door Sia. Is gecomponeerd door uh, Flores Wells van Flores and the Machine. To be Human. skies that big setting highs. I felt you walk right through me. You're the thing that I invoke, my old persistent ghost sent to make me crazy. And all. Down. En dat uit Wonder Woman Sia. En eh, dat, eh, die film draait overal in de theaters volgens mij. Dus dat eh, ga je vast wel ergens bekijken. Dit is ZFM. En in de maand mei had ik een mooie hit van de maand. Dat was het nummertje Dirty Rain. Gezongen door Andrew Combs. dat is een prachtig nummer. Mooi arrangement. Eh, warme zomeravond, het geluid van regen. Ja, het enige vallende water wat je hoort zijn de mensen die aan het sproeien zijn. Want het is wel erg droog de laatste tijd. Het is heel erg droog. Eh, nou, gelukkig zou ik bijna zeggen, prachtig weer. We hebben het filmpad een beetje verlaten, merk ik. En ik, vind, ik kwam nog weer in mijn collectie tegen Yellow Claw. Een uh, Los Amsterdam, een cd'tje 2017. Love and War, mooi nummer. Wordt gezongen door Jade Lauren. geluisterd naar het eerste uur van CFM eh, Cinema. En we gaan na de klok voor rustig door met filmmuziek. Ik zie onder andere staan eh, Pirates of the Caribbean. De nieuwste. Ik zie staan uh, The Shawshank Redemption. Uh, Shall We Dance. The, the Untouchables. Nou, genoeg zou ik zeggen.